uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In de Canadese provincie British Columbia zijn nu 35.000 mensen opgeroepen om hun huis te verlaten. Ruim twee keer zoveel als eerst. Voor nog eens 30.000 mensen dreigt ook een evacuatie. In de provincie in het westen van Canada geldt sinds vrijdag de noodtoestand... en er zijn reisbeperkingen ingesteld. Ook op Tenerife worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden daar... Inmiddels hebben 26.000 mensen hun huis moeten verlaten. De branden woeden in een bergachtig gebied ten zuidwesten van de hoofdstad Santa Cruz, vrij ver van de grote toeristencentra. Het vuur grijpt snel om zich heen door de droogte en de harde wind. Ruim 260 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van 19 blusvliegtuigen en er is versterking onderweg vanaf het Spaanse vasteland. De militaire machthebbers in Niger willen een overgangsperiode van maximaal drie jaar naar een burgerregering. Dat heeft de leider van de coup van drie weken geleden gezegd in een tv-toespraak. Hij stelt ook een nationale dialoog voor, waarbij volgens hem alle inwoners worden betrokken. De gesprekken zouden moeten leiden tot een nieuwe grondwet. Afgelopen dag was een delegatie van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS in Niger. Die dreigt met militair ingrijpen in het land als de democratie niet wordt hersteld. Oud-Ajaxiet Hakim Ziyech gaat spelen voor Galatasaray in Turkije. De 30-jarige Marokkaans international wordt gehuurd van Chelsea. Ziyech had daar nog een contract, maar daar hoeft hij niet meer op speeltijd te rekenen. Galatasaray heeft ook de optie om Ziyech op een later moment te kopen. Het weer. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 28 graden. De dagen daarna verandert er weinig.